omdat in die landen een nieuwe variant van het coronavirus is opgedoken. Minister De Jonge zei in het tv-programma Op1 dat Nederlanders die vastzitten niet hoeven te rekenen op een ticket naar huis. Personenverkeer, dat, dat gaat niet. Kijk, mensen zijn natuurlijk ook wel zelf uh, ja, naartoe gegaan. het dringend advies om niet te gaan, zijn ze die kant op gegaan. Het kabinet wil misschien alleen reizigers met schrijnende verhalen helpen. De rest moet in Zuid-Afrika een logeeradres zoeken voor de komende weken was gisteravond hartstikke onrustig in Velsen-Noord. In het Noord-Hollandse dorp bekogelden tientallen jongeren agenten met vuurwerk en glas. En daarna werd de ME ingezet. Deze vrouw wilde even rustig boodschappen gaan doen. Ik loop naar buiten en er staat een stuk of dertig man buiten rotjes te gooien. Eh, ik vond het zeer beangstigend. Dat was best wel even eng, ja. De jongeren kwamen bij elkaar na een oproep op social media om te gaan rellen. Eén jongen van 15 is opgepakt. Een hoop supermarkten blijven de komende dagen extra lang open om de kerstdrukte een beetje te spreiden. Bijna 90 filialen van de Albert Heijn zijn morgen en woensdag tot 12 uur s avonds open een Jumbo in Breda is de komende dagen zelfs non-stop open voor mensen die op het nippertje de Ossenhaas en Vianetta willen inslaan. En over een week komt deze YouTuber met het eerste deel van haar documentaire. Hello guys, it's me, Nikki. Hallo. Nikki Tutorials, Nikki de Jager, komt met een vierdelige docu-serie op YouTube... die de afgelopen 2,5 jaar is gefilmd. You live your life the way you always wanted to live it... without getting judged for what you were in the past. So why would I bring all that pain back up? In de serie praat Nikki onder meer over hoe erg ze gepest werd als kind... de dood van haar stiefbroer en haar coming-out als transvrouw. Het weer, veel bewolking, regen ook, al trekt die weg naar het zuiden. In het noorden prikt de zon er af en toe door. Het wordt vanmiddag een graad of 10. Vanavond vanuit het zuiden weer meer regen. ZFM, verkeersupdate.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 With the time every day. It's not the bells and it's not the snow. And it's not the gifts we give, But he was born so long ago. It's easy to forget. trees under falling snow You get a bit closer when the winter's cold Now I can't wait till you're by my side All of the best gifts you just can't buy Wherever glow de hoofdpunten van het NOS-journaal. Groot-Brittannië en Frankrijk hebben afspraken gemaakt over het toestaan van vrachtverkeer. Volgens de BBC heeft de Franse minister van Europese Zaken dat gezegd. Vanaf morgen moet er weer een vorm van vrachtverkeer mogelijk zijn. In het tv-programma Op1 zei minister De Jonge dat Nederlanders die vastzitten in Zuid-Afrika en het Verenigd Koninkrijk niet worden gerepatrieerd. Volgens De Jonge moeten mensen snappen dat reizen in coronatijd een risico is. Over twee weken moet duidelijk worden of het coronavaccin van Pfizer-BioNTech ook bescherming biedt tegen de variant die nu rondgaat in Groot-Brittannië. BioNTech heeft daar alle vertrouwen in, omdat het vaccin al is getest op andere virusvarianten.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 the whoop-de-doo and dickery-dock. And don't forget to hang up your sock, cause just exactly at 12 o'clock, it'll be calm down chimney, calm down chimney. holidays to you. fijne dagen en een voorzitter.